Drie uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het kabinet is niet van plan de koninklijke familie aan te spreken... op de verkoop van kunstwerken in het buitenland. Premier Rutte en minister van Engelshoven antwoorden op Kamervragen van D66... dat de werken privé-eigendom zijn... en dat het aan de koninklijke familie zelf is om te bepalen... of en hoe een kunstwerk wordt verkocht. De familie wil een aantal kunstwerken, waaronder een tekening van Rubens... op een Amerikaanse veiling verkopen. D66 vindt dat het kabinet een appel moet doen op de koninklijke familie... om te bekijken of Nederlandse musea interesse hebben. De Spaanse autoriteiten hebben in Catalonië in totaal 2700 kilo marihuana in beslag genomen. De drugs stonden op het punt om via vrachtwagens vervoerd te worden naar Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het zou gaan om de grootste marihuanavangst ooit in Spanje. De drugs hebben een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's en zaten verstopt in onder meer bokzakken, bierfusten en poefs. De Franse autoriteiten en het IOC zijn een onderzoek gestart naar mogelijke corruptie door een topman van het Japans Olympisch Comité. De financieel aanklager van Frankrijk zegt dat Tsunekazu Takeda wordt verdacht van actieve corruptie rond de toewijzing van de Olympische Spelen in 2020 aan Tokio. Hij zou 1,8 miljoen hebben betaald om Afrikaanse landen over te halen om op Tokio te stemmen. Takeda ontkent dat hij ergens van beschuldigd wordt. In Libanon zijn zo'n 150 vluchtelingenkampen overstroomd. Het land kampt al dagen met zware regenval en sneeuw. Volgens de VN zijn ongeveer 11.000 vluchtelingen getroffen. In de kampen drijven tenten weg in het ijskoude water... en veel meubels zijn kapot. Hulporganisaties delen kleding, matrassen en dekens uit. De komende dagen wordt nog meer slecht weer verwacht. Het weer vanmiddag overwegend bewolkt en wat lichte regen of motregen. De temperatuur ligt rond 7 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij ongeveer 8 graden. En vooral zondag kan het in de kustgebieden stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A7, Zaandam richting Hoorn, is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit weide en afrit Hoorn is de vertraging 10 minuten.